Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN wil een onderzoek naar het geweld op de Gazastrook gisteren. Bij een Palestijns protest kwamen zeker 15 mensen om en vielen talloze gewonden. De meeste slachtoffers vielen door geweervuur van Israël. Guterres riep alle betrokkenen op te voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen. Geert Wilders wil dat het hoger beroep in de minder Marokkanenzaak wordt uitgesteld. Wilders en zijn advocaat willen eerst afwachten wat het Openbaar Ministerie doet met de aangifte die zijn gedaan tegen D66-leider Alexander Pechtold vanwege discriminatie, meldt de Telegraaf. Pechtold had naar aanleiding van de leugen van voormalig minister Zelstra over zijn ontmoeting met Poetin gezegd dat hij de eerste Rus nog moet tegenkomen die zijn eigen fouten rechtzet. Volgens Wilders is die zaak vergelijkbaar met zijn zaak en moeten ze hetzelfde behandeld worden. In de Amerikaanse staat Louisiana is een agent ontslagen die in 2016 in de stad Baton Rouge een zwarte man doodschoot. Een tweede agent is geschorst. De twee witte mannen hebben zich volgens de politie niet aan de regels gehouden. Hoewel de man die werd doodgeschoten, Alton Sterling, achteraf een wapen bleek te hebben. De aanhouding van Sterling werd gefilmd door een omstander. De beelden werden op internet gezet. Duizenden mensen gingen daarna uit protest de straat op. De Franse politie doet onderzoek naar de schoonvader van Pippa Middleton... de schoonzus van de Britse prins William. David Matthews zou eind jaren 90 een minderjarige verkracht hebben. Meer details over de zaak zijn nog niet bekend. Pippa is de zus van Kate Middleton. Ze werd beroemd als getuige bij de koninklijke bruiloft. Zelf trouwde ze in mei met James Matthews, een rijke bankier. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Het koelt af tot 3 graden. Overdag trekt de regen weg. Met soms nog een bui en soms ook zon, vooral in het zuidoosten.